MC's rijmen, gevoel in de boel. DJ's draaien, die platen zijn zwoel. B-boys breken, doe lekker wat je voelt. Graffiti op de muur, kunst voor je smoel. MC's rijmen, gevoel in de boel. DJ's draaien, die platen zijn zwoel. B-boys breken, doe lekker wat je voelt. Graffiti op de muur, kunst voor je smoel. MC's rijmen, gevoel in de boel. DJ's draaien, die platen zijn zwoel. B-boys breken, doe lekker wat je voelt. Graffiti op de muur, kunst voor je smoel. MC's rijmen, gevoel in de boel. DJ's draaien, die is een zwoel. B-boys breken, doe lekker wat je voelt. Graffiti op de muur, kunst voor je smoel. Doe wat je voelt, wees wie je bent. Wat het dan ook is, je bent in je element. Doe wat je voelt, wees wie je bent. Wat het dan ook is, je bent in je element. Doe wat je voelt, wees wie je bent. Wat het dan ook is, je bent in je element. Doe wat je voelt, wees wie je bent. Wat het dan ook is, je bent in je element. MC's rijmen, gevoel in de boel. DJ's draaien, die platen zijn zwoel. B-boys breken, doe lekker wat je voelt. Graffiti op de muur, kunst voor je smoel. MC's rijmen, gevoel in de boel. DJ's draaien, die platen zijn zwoel. B-boys breken, doe lekker wat je voelt. Graffiti op de muur, kunst voor je smoel. Doe wat je voelt, wees wie je bent. Wat het dan ook is, je bent in je element. Doe wat je voelt, wees wie je bent. Wat het dan ook is, je bent in je element. Doe wat je voelt, wees wie je bent. Wat het dan ook is, je bent in je element. Doe wat je voelt, wees wie je bent. Wat het dan ook is, je bent in je element. the human beatbox. the human beatbox. the human beatbox. the human beatbox. De human beatbox. the human beatbox. plaat is B-boys breken, doe lekker wat je voelt. Graffiti op de muur, kunst voor je smoel. MC's rijmen, gevoel in de boel. DJ's draaien, die plaat is een zwoel. B-boys breken, doe lekker wat je voelt. Graffiti op de muur, kunst voor je smoel. Doe, voelt, wees, bent, wat het dan ook is. In je element, wat je voelt, wat je voelt, wie je bent. Wat het is, je bent in je element. Doe wat je voelt, wees wie je bent. Wat het dan ook is, je bent in je element. Doe wat je voelt, wees wie je bent. Wat het dan ook is. element. MC's, MC's, voel. DJ's, DJ's, voel.